Vanuit de Gazastrook werden raketten op Israël afgevuurd. Gisteravond zei premier Netanyahu dat de legeroperatie in Gaza lang kan gaan duren. De VS en Europa gaan Rusland nieuwe en zwaardere sancties opleggen. Die zullen de energiesector, de financiële sector en de wapenindustrie treffen. Besluit wordt waarschijnlijk in de loop van de dag bekendgemaakt. De afspraken zijn gemaakt door president Obama en een aantal grote Europese landen. De VS en de EU willen de Russen hiermee straffen voor de crisis in Oekraïne. De Nederlandse en Australische experts in Oekraïne gaan vandaag opnieuw proberen het rampgebied te bereiken. De afgelopen dagen moesten ze al twee keer voortijdig terugkeren naar Donetsk, omdat er in het gebied zwaar werd gevochten en het te gevaarlijk was om verder te gaan. Het hoofd van de missie, Albersberg, zegt dat hij zo snel mogelijk op zoek wil gaan naar stoffelijke overschotten en bezittingen van de slachtoffers. Op Curaçao is oud-minister van Financiën Jamalodin sinds zaterdag in hongerstaking. Dat heeft zijn advocaat bekendgemaakt. De oud-minister werd vorige week opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op politicus Helmin Wiels. en zou de opdrachtgever zijn. Jamalodin protesteert met zijn hongerstaking tegen de manier waarop hij in de gevangenis wordt behandeld. Lars Boom heeft het criterium van Boksmeer gewonnen. De renner van Belkin en etappenwinnaar in de Tour de France bleef zijn medevluchter Tom Dumoulin voor. Elk jaar wordt de dag na het einde van de Ronde van Frankrijk in Boksmeer een criterium verreden. Het weer, vooral in het zuidoosten, kan een stevige regen- of onweersbui vallen. De rest van het land blijft het droog en gaat de zon geregeld schijnen. Tot 24 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journal.